en de Tweede Kamer wil dat daar voortaan een disclaimer bij komt te staan. Veel jongeren die de foto's zien denken dat zij er ook zo uit moeten zien... terwijl dat dus helemaal niet realistisch is. Studenten in vijf gemeenten stappen naar de rechter omdat zij ook energietoeslag willen. Huishoudens met een laag inkomen krijgen van het kabinet 1300 euro, maar studenten vallen daarbuiten. vakbond LSVB sprak met de bewoners van een studentencomplex in Amsterdam. Daar zijn studenten nu per maand 160 euro extra kwijt aan hun woonlasten. Dat is gewoon ontzettend veel geld. Dus dat betekent dat je dus echt eh, moet gaan bezuinigen. Dus heel veel studenten hebben gewoon standaard nu de verwarming uitstaan. Uh, moeten echt ook op hun boodschappen gaan bezuinigen. Ja, en dat is echt wel heel schrijnend. En het moet toch kouder worden. Studenten in Groningen, Leiden, Delft, Rotterdam en vijf herenlanden bij Utrecht... willen er via de rechter dus voor zorgen dat ze alsnog die energietoeslag krijgen. Op meerdere plekken in het land zijn vannacht en vanochtend ongelukken gebeurd door gladheid en mist. Onder meer op een N-weg in Groningen. Daar kwam iemand in een sloot terecht. Een ambulance en politiewagen die erop afkwamen glibberden ook van de weg. Niemand raakte gewond. En ook in Slootdorp in Noord-Holland kwamen twee auto's in een sloot terecht. Het klinkt bijna als een mop. Wat hebben een Japanse miljardair, een beroemde DJ, een YouTuber en een fotograaf met elkaar gemeen? Nou, ze gaan allemaal mee op een rondje rond de maan. Voor Steve Aoki, die beroemde DJ dus, een droom die uitkomt. I can't miss this opportunity. My soul is is begging for this. It, it needs this. De vlucht wordt volgend jaar uitgevoerd door SpaceX, het bedrijf van Elon Musk. Alle stoeltjes aan boord zijn gekocht door een Japanse miljardair. En die heeft er dus voor gekozen om allemaal kunstenaars mee te nemen... in de hoop ze nieuwe inspiratie te geven. Het weer nog veel grijs, maar ook af en toe opklaringen met wat zon. Blijft fris op de Waddenmax 4 graden, maar op andere plekken is het vanmiddag maar net iets boven nul. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland komt lokaal nog dichte mist voor. Ook is hier en daar glad door bevriezing. Op de A5 hoofddorp richting Amsterdam... tussen af het en de aansluiting met de A10 5 kilometer... met een half uur oponthoud. Door een auto met pech op de A10 de ring west richting Zaanstad... tussen Osdorp en Knoop en Koenplein een half uur oponthoud. Drie rijstroken zijn dicht. Tussen boven karspel Grotebroek en Enkhuizen rijden geen treinen.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 Oh. they holding me. Feel like they controlling me, more than me. Oh, that's me. Oh, oh, oh, oh, your eyes take over me. They holding me. Feel like they controlling me. Yeah, break it down. I don't mean no disrespect, busy. I'm just trying to make you see that where I'm from, yo, shorty, you the bomb. No, yeah. great escape. A hideaway. It's good to be back out here in Monterey. A great escape. A hideaway. It's good to be here.